Maantje boven Havana lachte naar jou en naar mij. Maantje boven Havana kende de droom van ons bij. Droomde dat je van mij hield ik van jou. Want je boven Havana, jij maakt maakte mijn dromen waar. Want je boven Havana, jij maakte ons tot een paar. Alleen, wij twee. son the Heaven, bloß nicht, es manche, das droomde dat je van mij hield. Zoveel had ik van jou. Dit maandje vol een Havana. Jij maakte mij dromen waar. Dit maandje vol een Havana.